Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden... zijn meerdere mensen gearresteerd. Volgens Omroep Friesland gingen aanhangers van SC Cambuur en SC Heerenveen met elkaar op de vuist. Volgens de politie gaat het om zo'n 30 tot 40 mensen. Omdat er ook meerdere mensen op het spoor zouden lopen... werd het treinverkeer van en naar Leeuwarden korte tijd stilgelegd. Burgemeester Halsema heeft drie geldwisselkantoren van Surry Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen eerder deze week. Het hoofdkantoor van Surry Chains in Rotterdam werd twee maanden geleden door de politie binnengevallen. Toen werden vijf personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren... en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel. Het kabinet heeft een besluit genomen over details van de zogenoemde spreidingswet. Die gaat over de verdeling van asielzoekers over alle gemeenten. Zo moeten gemeenten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken. Dat komt neer op gemiddeld 115 asielzoekers per gemeente. Gemeenten hebben vanaf 1 januari drie maanden de tijd om een plan in te dienen. Als er dan nog een tekort is, moeten provincies op zoek naar extra plekken. Mochten er na acht maanden nog geen plekken zijn gevonden... dan komt staatssecretaris Van der Burg met een dwingend plan voor eh, provincies. Almere City is door naar de halve finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Ze wonnen naar verlenging in een thuiswedstrijd met 3-1 van SC Eindhoven. Vier dagen geleden had Almere in Eindhoven met 1-0 verloren. In de tweede ronde treft Almere City VVV Venlo of Willem II. Het weer, vannacht is het vrij helder bij 2 tot 9 graden. De komende dag volop zon. Het wordt rond de 17 tot 23 graden. Ook zondag warm en zonnig. Maandag weer wat frisser, maar daarna weer geleidelijk wat warmer.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 ask questions. Why am I so real? But they don't understand me. really don't know the deal about brother. Trying hard to make it right Not long ago Before I win this fight so Everybody's talking all this stuff about me Why don't they just let me live? Tell me why I don't need permission Make my own decisions hey! That's my prerogative It's my prerogative It's the way that I want just what I feel. It's my life. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong ZFM Zandvoort. Zandvoort. wat ik niet weet En voor niets had ik een oplossing Behalve de bereid far, far FM!